Kees Groot met het NOS-journaal. Robert M. hebben laten misbruiken, dat heeft de officier van justitie gezegd. Op de computer van M. werden 45 kinderpornofilms aangetroffen die zijn gemaakt op de Filipijnen. Hij betaalde voor de films via een betaalservice op internet en keek live mee via een webcam. Als hij vond dat de kinderen er te oud uitzagen, gaf hij opdracht jongere kinderen te laten zien. De is in de Amsterdamse zee de zaak wordt later vandaag bekendgemaakt. Minister Roosentaal vindt het aannemen van de amnestiewet in Suriname een klap in het gezicht van de nabestaanden. Hij roept de Nederlandse ambassadeur terug voor overleg. Suriname onttrekt zich aan de internationale rechtsorde, zegt de minister. Roosentaal vindt dat de amnestiewet geen verzoening oplevert, maar polarisatie. Advocaat Spong wil tegen Suriname een klacht indienen bij het VN-comité voor de Mensenrechten. Hij hoopt dat het comité het land veroordeelt nu het parlement akkoord is gegaan met de omstreden wet. In de Tweede Kamer is teleurgesteld gereageerd op het besluit van het Surinaamse parlement. Er komt een meldpunt voor personeel dat zich zorgen maakt over de veiligheid tegen, eh, tijdens Koninginnedag. Het is een initiatief van spoorwegvakbond VVMC. Vorig jaar was vooral in Eindhoven en Den Bosch veel agressie. Volgens de VVMC waren er te weinig conducteurs en werd er te weinig materieel ingezet. Daardoor konden de duizenden feestgangers niet snel genoeg van de stations worden afgevoerd. Het Maasziekenhuis Pantijn in Boksmeer heeft twee chirurgen op non-actief gesteld. Er zou een samenwerkingsprobleem zijn tussen de chirurgen en partijen binnen en buiten het ziekenhuis. Wat die problemen zijn is niet bekendgemaakt. Specialisten van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen nemen de taken van de twee chirurgen voorlopig waar.